Herman Vriend met het NOS-journaal. Door de lage rente ze er weer slecht voor. Gemiddeld staan ze weer op het niveau van 2008 toen de crisis begon. Destijds kregen de fondsen vijf jaar de tijd om weer op niveau te komen, maar door de recente daling op de beurs zijn de fondsen weer terug bij af. Intussen zitten de besprekingen over een nieuw pensioenstelsel in een impasse. Over ongeveer een uur gaat minister Kamp weer met de bonden en werkgevers om de tafel zitten. Staatssecretaris Teven laat onderzoeken of vrijwilligersorganisaties gratis verklaringen omtrent het gedrag kunnen aanvragen. Volgens het CDA wordt zo'n verklaring vaak niet aangevraagd omdat organisaties dat te duur vinden. Vorige week bleek dat in Haarlem een man die een paar keer is veroordeeld voor ontucht met jonge kinderen als vrijwilliger heeft gewerkt bij een kindervakantieweek. Teven zei in de Tweede Kamer dat als een verklaring omtrent het gedrag was gevraagd die niet zou zijn verleend. Google vernietigt de gegevens van miljoenen Nederlandse wifi-routers. Het legt zich daarmee neer bij een uitspraak van het College Bescherming Persoonsgegevens. Terwijl Google voor Street View foto's maakte van straten, werden tegelijkertijd ook de gegevens van de draadloze routers opgeslagen. Daarbij werden ook gegevens geregistreerd die mogelijk privacygevoelig zijn. De Nederlandse astronaut André Kuipers gaat op 20 december de ruimte in. Dat heeft de Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos bekendgemaakt wordt voor Kuipers de tweede ruimtereis. Hij zal volop in training. Kuipers zou eerst eind november worden gelanceerd, maar het werd uitgesteld na een ongeluk met een onbemande raket. Het wordt de derde keer dat een Nederlander een ruimtevlucht maakt. Het weer, wisselend bewolkt, hier en daar kans op een bui, temperatuur rond 18 graden. De rest van de week droog en af en toe zon. In het weekend weer wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staat een file op de A15, Europoort naar Rotterdam. Bij Spijkenisse is de rechterrijst ook dicht en er staat 4 kilometer file na een ongeluk. Op de A28 Utrecht-Amersfoort bij de afrit en Dolder 3 kilometer. En verderop naar Leusden of bij Leusden 2 kilometer.